My message to unvaccinated Americans is this. What more is there to wait for? What more do you need to see? Volgens correspondent Lucas Waagmeester geeft Biden de 25% van de Amerikanen die nog niet is ingeënt de schuld van de slechte economie en het grote aantal coronadoden. In New York bijvoorbeeld draait het alweer behoorlijk goed. Maar ja, hier moet je ook overal waar je naar binnen wil een vaccinatiebewijs laten zien. En Biden wil dat breder gaan trekken. Het vaccin als toegang tot werk. Het vaccin als toegang tot het openbare leven. Want hij weet bijvoorbeeld in de zuidelijke staten van Amerika, waar de vaccinatiegraad veel lager ligt, daar wil die economie ook maar niet vlot getrokken worden. Of dat gaat lukken is de vraag. Amerikanen hebben net als Nederlanders talloze kansen gehad op een vaccinatie. Bij een steekpartij in het asielzoekerscentrum in Winterswijk in Gelderland is iemand gewond geraakt. De politie geeft geen details, maar volgens de Gelderlander is het slachtoffer zwaar zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. In Zierikzee werd vanmorgen de grootste levende animatie ter wereld opgenomen. Bijna 2000 kinderen kwamen bij elkaar om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis. Jonas was er ook bij. Ja, de klimaat gaat natuurlijk veranderen. Dus het is wel belangrijk dat we daar e- echt iets aan gaan veranderen. Alle kids kregen een boek met verschillende gekleurde bladzijden voor zich. Die moesten ze op commando omslaan. De animatievideo werd van bovenaf gefilmd. Waardoor de kleuren in één vloeiende beweging veranderden in een groot wit hart. Door een oortje kon je dus alles ehm, ehm, horen wat je moest doen. Of je iets moest eh, openslaan of dicht moest slaan. Ja, dat is best makkelijk. In november moet de video de wereldleiders wakker schudden bij de klimaattop in Glasgow. Het weer kan er veel aan toe gaan nog, maar vannacht gaan de buien weer een beetje liggen. Dit weekend bewolkt en rond de 20 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met nu. zie het. DJ JK is in de house. Make some noise. Op jouw CFM voor See it sessions. En leuk dat je er weer bij bent. Het tweede uur. We gaan dampend en stampend gewoon lekker een uur lang door. DJ JK in de mix. Show me how to just turn up the lights. rockin' with a hooky beat, and it's gonna make you jack around and play it on repeat. It's a dirty techno disco techno with a hooky beat, and it's gonna make you jack around and play it on repeat. It's a with a hooky beat, and it's gonna make you jack around and play it on repeat. It's a dirty techno disco techno with a hooky beat, and it's gonna make you jack around and play it on repeat. It's a dirty techno disco techno with a hooky beat, and it's gonna make you jack around and play it on repeat. It's a dirty techno disco techno with a hooky beat, and it's gonna make you jack around and play it on repeat. It's a beat beat beat beat beat beat beep, beep. spend it I swear I'll spend it loving you. All my time, you can have it. Oh, it's yours, all of my life. I swear I'll spend it loving you. All my time, you can have it. Oh, it's yours, all of my life. I swear. I swear I'll spend it loving you. vomit do not believe in God, but the girl was just the same. Most intellects do not believe in God, but the bill was just the same. Oh, and on and on and on. On and on and on and on.